Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt langzaam meer duidelijk over de zware aardbeving in Myanmar. Het lijkt erop dat er zeker tientallen doden zijn gevallen. De ravage in de stad Mandalay is enorm. Er worden daar bijna anderhalf miljoen mensen en bijna elk gebouw heeft schade. Zo zijn meerdere gebouwen van de universiteit afgebrand... en is het historisch paleis in de stad deels ingestort. Onder de slachtoffers zijn ook veel moslims. Er stortte een moskee in tijdens het vrijdagmiddaggebed... En in buurland Thailand liggen tientallen bouwvakkers in het puin van een ingestorte flat in aanbouw. Mensen die getuigen waren van de steekpartij in Amsterdam kunnen slachtofferhulp krijgen. Op de Dam staat vandaag een bus van slachtofferhulp. Verslaggever Noortje Duitkom denkt dat veel mensen willen napraten naar de gebeurtenissen van gisteren. Het verhaal wat dan het meeste opvalt is dan het verhaal over een, eh, een slachtoffer, een dame die op de grond eh, lag met een groot mes in haar rug tussen de schouderbladen. Ze hebben gezien hoe zij daar lang heeft gelegen, hoe ze ook vervolgens is afgevoerd door de straten heen. Ja, daar zijn mensen echt ontzettend van geschrokken en vandaar ook, geen verrassing, deze bus van Slachtofferhulp Nederland hier op de Dam. En mensen, bewoners, eh, eh, ondernemers die hier dus eh, wonen, die het hebben meegemaakt... die kunnen hier dus terecht als ze dat zouden willen om hun verhaal te doen. Door de steekpartij belanden vijf toeristen in het ziekenhuis. Een van hen is inmiddels weer uit het ziekenhuis ontslagen. En een borreltje bij de bingo moet heel snel weer kunnen, vindt het kabinet. Sinds een paar jaar mag een advocaatje bij het wegstrepen van de kaart niet meer. Omdat in de wet staat dat alle kansspelen niet mogen worden gehouden in ruimtes waar alcohol wordt geschonken. En dus ook de bingo in het verzorgingstehuis. Staatssecretaris Kaddermans gaat de wet aanpassen. Omdat die situatie die ontstaan is dat eh, onze ouderen niet een advocaatje kunnen drinken, eh, daarvan kunnen genieten bij de bingo, ja, dat vinden we onbestaanbaar. Dus dat moeten we oplossen. En dat doen we met deze wetswijziging. Zul je vandaag een probleem uit de wereld kunnen helpen? Dit is, uh, eh, Ewoud, inderdaad een groot probleem waar veel mensen door zitten. Mijn collega's denken dat ze met veel problemen bezig zijn. Nou, dan laat ik zien dat, dat, dat er nog eentje bij kan. Door de wet te wijzigen mag een borreltje weer bij bingo's en andere spellen... waar een prijzenpot van max 400 euro is. Het weer. In het oosten is het zonnig bij maximaal 16 graden.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 I know you used to seeing me in the clubs. Different chicks sipping Chris, just a million and dollars. But I changed. Only got eyes for her. Believe me, ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa, baby, and all. Cause I don't wanna be a player no more. feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Tell me what you feel, cause I'm feeling something real. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I feel the same way.